van plan de competitie dit weekend stil te leggen vanwege de kou. Het gaat niet waaien en daardoor kan de gevoelstemperatuur zakken tot rond de min 10 graden. Het is voor de KNVB geen reden om de amateurwedstrijden collectief af te gelasten. De bond wil dat voetbalclubs zelf beoordelen of het verantwoord is om te spelen. Andere sportbonden zeggen over het algemeen hetzelfde. Vanwege de kou gaat in een aantal steden de nachtopvang voor daklozen weer open. Het leger des Heils heeft extra dekbedden en matrassen klaar liggen. De rechtbank in Haarlem heeft twee mannen vrijgesproken van een poging tot liquidatie van een prominent lid van de motorclub Satudara. Het OM had negen jaar geëist. De twee probeerden volgens het OM in november 2011 om de president van de Amsterdamse afdeling van de motorclub om te brengen. In hun auto werden bivakmunten, munitie en zwarte helmen gevonden. Volgens de rechtbank hadden de twee zo goed als zeker een misdadig doel, maar is niet duidelijk geworden welk doel. De twee Amsterdammers zijn wel veroordeeld tot zes maanden cel voor verboden wapenbezit. Een van de twee wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de raketbeschieting van de rechtbank in Amsterdam. Die rechtszaak begint maandag. Facebook krijgt steeds minder Nederlandse bezoekers. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal bezoekers met bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Comscore. In mei 2012 groeide Facebook voor het eerst door de grens van 9 miljoen unieke Nederlandse bezoekers. Maar de laatste maanden is de populariteit aan het dalen. Toch blijft Facebook met afstand het grootste sociale netwerk in Nederland. LinkedIn volgt met 4 miljoen bezoekers. De nummer 3 is Twitter. Ook dat sociale netwerk verloor de afgelopen maanden een half miljoen Nederlandse bezoekers. Het weer, droog en van tijd tot tijd zon bij een graad of drie. Door de schrale oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden wat sneeuw. Het is dan opnieuw koud. Dit was het NOS Short. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum zaten tussen Knoopend Everdingen en Lexmond 4 kilometer file.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 Weer vrijdagmiddag even over die klok van 3 uur. Tijd weer voor de hitlijst van Europa. Gingen we net een paar jaar terug in de tijd, gaan we nu gewoon weer naar de hitlijst van het heden. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 de 40 beste platen van Europa. 23 is het eh, jaargang alweer. Aflevering 12 en vandaag 22 maart. In de lijst 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook vier plaatsen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat doet dat na 14 weken. Ook 14 weken voor Lenka, Everything at Once. Feed Me and the Crystal Fighters, Love is All I Got verdwijnt na 13 weken. En Rita Ora, Radioactivity, stond ook 13 weken in de lijst. De snelste stijger die is in handen van de eh, Justin Timberlake. Zijn single Mirrors gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. En snelste dalen, dat is Scream and Shout van Will Am en Britney Spears. 17 plaatsen verlies voor die twee. Zakkend van 21 naar 38. Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Die staat 17 eh, weken in de lijst en is daarmee de langstgenoteerde plaat van allemaal deze week. Die langsgenoteerde plaat die zakt wel een klein stukje, namelijk vorige week nog op 33. En deze week terug te vinden op plek nummer 40.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 Waarschijnlijk wel de laatste week zou zakken van 33 naar 40. Maar wel het langst genoteerd van allemaal dus Labyrinth en Emily Sunday. Beneath Your Beautiful. En voor de eerste binnenkomen gaan we dan een plekje omhoog naar Demi Lovato. En die kennen wij dus als een uh, goedslags Disney-sterretje. Maar de inmiddels 20-jarige zangeres die is snel aan het opgroeien. Daarmee ook een overgang dus van de fantasieloze kinderhits naar echte popnummers die ook bij het ouder publiek eh, wel aan te spreken. Dat bleek al bij de tranentrekker Skyscaper en bij het eh, catchy Give Your Heart a Break. En laatste album eh, Unbroken waren die twee singles van. Diezelfde gloednieuwe single die is daar ook van. En die heet Heart Attack en is in veel opzichten het vervolg op de eerder genoemde Give Your Heart a Break. Alleen dan wat elektronischer, agressiever en meer memorabel. Lovato's vocalen die waren altijd al wel indrukwekkend, maar op deze track zijn ze opnieuw naar een hoger niveau getild. Nou, rustig begin kom je terecht in een constructief die aanvoelt als twee refreinen door elkaar direct opvolgen. Een nummer vanaf de eerste luisterbeurt onvergetelijk maakt. Over de complete ben ik zelf wat minder te spreken, maar dit wordt dus eh, ruimschoots gecompenseerd. En een knal het einde waarin Demi nog eh, even volledig uitpakt. Nederlandse radio heeft geen handje van om Disney-sterren eh, regelmatig te draaien.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 beetje het eh, zomergevoel aan het geven is. Klankcarousel en Zonnetans. In de tweede week gaat de plaat omhoog van 37 naar 35. En de nieuw van de Lumineurs. Ho In de tweede week gaat die plaat omhoog van 39 naar 36. Dat onze eigen Nicky Rottevel goed bezig is, daar kunnen we niet omheen. We kennen hem natuurlijk beter als eh, DJ Nicky Romero. Hits als eh, Metropolis, Iron and the Wild One Two bouwt hij flink aan zijn carrière... waarbij samenwerking met allerlei grote sterren... David Guetta, Fred Legrand, Z en Calvin Harris heeft hij al mee samengewerkt. En aan dat rijtje kunnen we er nog eentje gaan toevoegen... namelijk het Australische duo Nervo. Het is Nicky Romero nog niet gelukt om een eh, hit te scoren op de radio in Nederland... maar misschien gaat dat wel lukken dus met de nieuwe single Like Home... En allerlei radioshows, waaronder die van Zander van Doren en Chesto, is de release al gepromoot. Like Home is eh, in tegenstelling tot alle andere platen van Nicky Romero weer heel extreem radiovriendelijk. En dat alles zonder heel erg commercieel te gaan worden. Het kan daarom ook haast niet anders dan dat eh, deze plaat wel op de Nederlandse radio te horen gaat zijn. Het nieuwe van Nicky Romero samen met Nervo heet Like Home.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 In de elfde week zakken die eh, vijf plaatsen van 28 naar 33. En op 32 een nieuwe Canadese zangeres. Althans, niet een nieuwe zangeres, maar wel de nieuwe single. Van de dame die in haar thuisland in de spotlights kwam toen ze deelnam aan het vijfde seizoen van eh, Canadian Idol. En eindigde toen als eh, derde. 16 juni van 2008 bracht Carly Rae Jepsen haar debuutsingle Sunshine on My Shoulder uit. Een cover van eh, John Denver. Het was de enige cover die te vinden was op haar debuutalbum Talk of War. Dat uitkwam in 2008, waarmee ze alleen in Canada een bescheiden succesje behaalde. Voor het tweede album Kiss ging Carly Rae Jepsen opnieuw in zee met de producer Ryan Stewart, maar ze veranderde wel van label. Inmiddels is de Canadees namelijk terug te vinden bij Schoolboy Records. Het album eh, Curiosity dat kwam eind 2011 uit in Canada en verschijnt in Nederland op 13 eh, maart. De eerste single die Carly eh, Rae Jepsen uitbrengt van deze plaat is Call Me Maybe. Naar thuisland al een dikke nummer 1 is wist te scoren en ook binnen Europa natuurlijk erg goed ging. Afgelopen februari kwam de tweede single van het album uit, een nummer geschreven door Lucas Hybert, Max Martin, Flans Coffee Jr., Gilo en Caroline Lules natuurlijk natuurlijk op eh, Carly Ray Jepsen zelf ook mee aan dit nummer. Wat tot gevolg heeft dat het gewoon een heerlijk nummertje is geworden. De nummer 32 is dus Carly Ray Jepsen. Tonight I'm getting over you. Bij de nieuwe single van Carly Rae Jepsen. Dit was bij het eerste overzicht van vandaag. Op nummer 40 Labyrinth, Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Nieuw binnen op 39 Demi Lovato, Hard Attack. William, Britney Spears, Scream and Shout. In de 15e week zakken ze van 21 naar 38. Taylor Swift, I Know You Trouble. In de 13e week 7 plaatsen verlies. De Lumineers Hey, in de tweede week van 39 omhoog naar 36. En van 37 naar 35 Klankcarousel en Zonnetans. Nicky Romero en Nervo Like Home komen nieuw binnen op 34. 33 is voor Calvin Harris, Tina Tampa, Drinking from the Bottle. Colliver Jepson, Tonight I'm Getting Over You komt nieuw binnen op 32. 31, 11 plaatsen verliezen in de 13 e week voor Conor Maynard en Turn Around. Derde week in de lijst is deze single van Fun, Why Am I The One. En in de derde week gaan ze omhoog van 34 naar 30.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 Haar originele debuutalbum Her Name Is Nicole is na teleurstellende singles überhaupt nooit uitgebracht. En opvolger Killer Love, dat werd wel in delen uitgebracht, maar ook niet overal. Don't Hold Your Breath was eigenlijk de enige single die een beetje een hit is geweest voor haar. En nu komt ze eindelijk met een nieuwe single kijken of die wel in heel Europa een hit kan worden het begin is er dus wel, want ze komt binnen op 29 met Boomerang. en dance nummer, zoals eigenlijk wel veel te verwachten. Misschien niet feit dat Nicole nog altijd haar eigen stijl niet eh, lijkt te hebben gevonden. Het is helemaal niet erg hoor, want uh, Searching sterke vocale en luchtige productie het nummer een erg fris gevoel geeft. Nicole Searchinger 29.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 Dennis Groove, Stellar, eh, hoorden we daarvoor. In de vierde week ging die plaat omhoog van 29 naar 26. En in de vierde week vier plaatsen winst. Dat is voor Willy en Chapmunk en Reload. Straks weer snel stijger op 22. 9 plaatsen winst namelijk voor Justin Timberlake en Mirrors in zijn tweede week. Nu eerst is dus Willy en Chipmunk Reload. All the stars are on the ground right but that won't be for long. We go back up into the sky and shine. Put my high beam on. I'm liking the vibe she's on. Looking into my eyes, I might wanna talk and take a walk, but I'm avoiding spies. They see me vibing with the blems and ladies by my side. I see them with a smile at high, willing to chat my name on a slide. That's when I raise a glass up high. I want this moment for life. So DJ reload it. Says the host who's there on the mic. This game can be a good thing, only if your future's bright. That plane can be a good thing. That's why I'm always on flights. Tonight want you. I'm with all my people, I don't care what club we hit. Wake up drunk like Ed Sheeran. Last night was perfect, I'm surprised I ain't dead. I took more shots than Curtis. All my freshers, now know that I'm the freshest. It's first year, you want a first and I'll pray you'll get it. You see, I started rapping at 14, met Wiley at 1-6. Household name in the game now, and I ain't ever touched one brick. So DJs, press play, bottles up, it's toast time. The Rollies presidential like it's vote time. We taking shots, no free throws. This is down for that reload, like oxide neutrino. We're gonna make the stars come out tonight. So why don't you reload?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 Het gaat niet hard vriezen, maar wel stevig waaien. En daardoor kan de gevoelstemperatuur